Christmas without you. I'll be so grootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM. <laughs> Look at you, darling. I think I already have. Get it? the end of the record. How long is that exactly? Hmm. With boughs No, my mate.